Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt extra salaris voor leraren op scholen met achterstanden. Door corona lopen op sommige scholen veel leerlingen achter. Op ongeveer 1 op de 7 scholen zijn daar grote problemen mee, zegt minister Slop. En daarom geeft hij de leraren op die scholen de komende jaren een extraatje, zo'n 8 procent. Het idee is dat het dan aantrekkelijker wordt om daar te gaan werken. Het gaat om zowel basis- als middelbare scholen. Er is weer een evacuatievlucht uit Afghanistan geland op Schiphol... met aan boord 142 mensen. Na een moeizame start wordt het tempo nu opgevoerd. En dat moet ook wel, want de Taliban hebben een deadline. Op 31 augustus moeten alle Amerikanen het land uit zijn, zegt correspondent Aletta André. Dus dan kan het tot geweld gaan leiden als de troepen toch blijven en evacuaties doorzetten. Eh, dan zal de situatie in en rond op het vliegtuig nog veel gevaarlijker worden dan nu. Eh, dus ja, daarom wordt er nu wel alles op alles gezet om toch de 31ste klaar te zijn. Het is nog niet bekend of de Amerikaanse troepen toch nog wat langer blijven. Mogelijk neemt president Biden daar vandaag een besluit over. Er is meer bekend over de gewelddadige overval met Wild West achtervolging in Amsterdam in mei dit jaar. Volgens RTL Boulevard en het AD ging het om een transportwagen met aan boord 67 miljoen euro. Daarvan werd ongeveer 12 miljoen euro meegenomen. Na een achtervolging waarbij ook werd geschoten werden uiteindelijk zes mensen opgepakt. Eén overvaller werd doodgeschoten. Zwemt er een monster in de Rijnhaven in Rotterdam? Of is het toch gewoon een grote vis of misschien zelfs een stuk afval? Een voorbijganger heeft een video gemaakt waarop het monster te zien zou zijn. Sommige mensen moeten gelijk denken aan het monster van Loch Ness in Schotland. Deze schipper bereidt zich voor. Ja, we hopen toch wel dat het misschien wel een beest is, want dan hebben we echt een belevenis. het zou eigenlijk ook wel mooi zijn hè, als dit ook de start is van een nieuwe Rotterdamse mythe. Uh, dat is Loch Ness, Nessie. We hebben hier uh, monster van Rijnhaven, Rijnie. Rijnie. En dan hoop ik eigenlijk dat de het heel goed als zijn zin heeft hier. Dat toch te gek man. Dan wordt het hier echt druk met mensen natuurlijk. <laughs> Ga je het ook druk krijgen. Ja, ik hoop het ook. Het weer een prima dagje met vooral vanochtend veel zon. 20 tot 23 graden. Morgen ook mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog druk in de regio. Eerder vandaag was de A22 dicht bij de Velze-tunnel in beide richtingen. Maar die is nu weer voorbij. De weg is daar nu weer bereikbaar. Het blijft nog wel druk op de omleidingsroutes. Dat zien we onder andere op de A9. In beide richtingen daar een kwartier oponthoud voor knooppunt Rottepolderplein. Daarnaast is het druk op de N243 Avenhoorn richting Alkmaar. Voor Alkmaar een file van 2 kilometer.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 Ook in de zomer. CFM. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we raise until the break of day. I will lift you up, we can feel it up. Feel the love around when the sun comes down. We find rising. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. Hey. can hold on, hold on. The road is clear, so got all your friends around take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. Around when this comes down, Altijd als je mij bat alsof je alleen mij dat, Komt niet meer al je lijst.